incident met de politie waarbij vanochtend in Wallingsveen een 39-jarige meet. Op de beelden die Omroep West vanochtend naar buiten bracht is te zien dat de man hardhandig wordt aangehouden en onder meer klappen krijgt. Inmiddels heeft zijn broer bevestigd dat de man op de beelden te zien is. In Indonesië zijn honderden moslims de straat op gegaan om de arrestatie van twaalf transgenders dit weekend te steunen. De sharia-politie in Aceh had de transgenders opgepakt, kaalgeschoren en vastgezet. In de gevangenis werden ze gedwongen mannenkleding te dragen en push-ups te doen, zodat ze zich weer man zouden voelen. De demonstranten steunen deze heropvoeding. Nabestaanden houden het laatste woord in de nieuwe orgaandonorwet. Dat schrijft D66 Tweede Kamerlid Dijkstra in een brief aan de Eerste Kamer over haar wetsvoorstel. De Eerste Kamer zou eigenlijk aanstaande dinsdag stemmen over het voorstel, maar dat is een week uitgesteld. Er is nu dinsdag een debat over de brief van Dijkstra. En BMX'er Jelle van Gorkom heeft vorige week de intensive care verlaten. De 27-jarige van Gorkom lag twee weken in coma... nadat hij bij een training op Papendal zwaar ten val was gekomen. Het herstel van de zilveren medaillewinnaar bij de Spelen in Rio... gaat volgens de artsen lang duren. Zo kan hij nog altijd niet praten. Het weer. Hier en daar kan nog een winterse bui vallen. De temperatuur daalt later vanavond tot rond het vriespunt.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 na een ongeluk bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging. Een aanrijding op de A12 vanaf Utrecht naar Den Haag... Tussen Nieuwbrug en Gouda 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. A15 Europoort Rotterdam. De nasleep van een ongeluk bij Spijkenisse. Nog een kleine 20 minuten vertraging.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 Dat denkt minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken. De Venezolaanse president Maduro sloot de grens in januari... omdat de eilanden te weinig zouden doen tegen smokkel. Zijlstra denkt dat de grens pas weer open gaat na de presidentsverkiezingen in Venezuela... die in een paar maanden worden verwacht. Nabestaanden houden het laatste woord in de nieuwe orgaandonorwet. Dat schrijft D66 Tweede Kamerlid Dijk.